Muller heeft een reactie ontvangen en ziet daarin voldoende aanleiding om het Amerikaanse bedrijf meer tijd te geven voor een besluit. GM had bij een eerder bod bezwaren tegen de bemoeienis van Russische aandeelhouders bij een overname. In het nieuwe bot zouden de Russen geen rol meer spelen. De geeft ook voor morgen een negatief reisadvies. Er zullen minder treinen rijden en de treinen die rijden stoppen op alle stations. Volgens de zijn de problemen mede het gevolg van het feit dat Nederland het drugsbrede spoorwegnet van Europa heeft. Eén bevroren wissel treft in Nederland veel meer treinen dan bijvoorbeeld in Scandinavië. De NS adviseerde mensen vandaag niet met de trein te reizen als het niet nodig is, maar veel reizigers probeerden het toch. Dat leidde met name op Utrecht Centraal tot grote drukte. Busbedrijf Connection heeft op een aantal plaatsen het vervoer gestaakt vanwege gladheid en sneeuwval. In ruim een kwart van de Connection-regio's is het niet langer verantwoord om te rijden. Het gaat onder meer om Amersfoort, Gouda, Heerlen, Leiden, Zaandam en Spijkenisse. Veolia rijdt op veel plaatsen met een aangepaste dienstregeling. Alleen in de regio Haaglanden staan de bussen al de hele dag in de remise. In de regio Rotterdam heeft ook Qbus veel bussen teruggeroepen... omdat de situatie op de weg te gevaarlijk is geworden. De reclame Pocky Futsi van Hai, waarin een Surinaamse vrouw schreeuwend over straat gaat omdat ze haar telefoon kwijt is, heeft de Lode Leeuw gewonnen. De prijs voor de irritantste reclame wordt toegekend door tv-programma Radar. Interessantste bekende Nederlander in de reclame was zanger Frans Bauer voor de Nederlandse Energiemaatschappij. Dan het weer bewolkt en van het zuiden naar het noorden sneeuwbuien. Vannacht en morgen opnieuw sneeuw en vooral in het zuidoosten kans op ijzel. Morgen later op de dag nieuwe winterse buien en maximaal rond het vriespunt. Dit was het en...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 And I call the kids on the telephone, say there's something wrong out here. It's July, but it's cold as Christmas in the middle. there's a cloud and for what it's really worth. I put faith in the star we follow to this Caribbean surf.